De ANWB verwacht juist een minder drukke ochtendspits... omdat bouwvakkers vanwege de vorst niet werken... en mensen een snipperdag nemen om te schaatsen. Bovendien wordt er weinig sneeuw verwacht... en de ANWB wijst erop dat de spits vorige week op sneeuwloze dagen rustig was. Rijkswaterstaat zegt voldoende zout te hebben om tot en met de avondspits te kunnen strooien. Toch worden de spitsstroken gesloten als de wegen te glad zijn. De meeste treinen rijden de komende dag weer volgens de normale dienstregeling. Op de lijnen van Den Haag naar Utrecht en Rotterdam naar Utrecht rijden wel minder intercities. Bovendien moet op een aantal stations een extra overstap worden gemaakt om de bestemming te bereiken. Israël gaat in het zuiden een hek bouwen langs delen van de grens met Egypte. Met het hek en met elektronische apparatuur moet de instroom van Afrikaanse vluchtelingen en terroristen worden gestopt, zei premier Netanyahu in een verklaring. Elk jaar komen duizenden Afrikaanse immigranten en infiltranten Israël binnen. Netanyahu zei dat vluchtelingen uit conflictgebieden welkom blijven, maar dat de toevoer van duizenden illegalen niet meer is op te vangen. Een deel van het hek komt bij Eilat, een ander deel bij de Gazastrook. Over twee jaar moet het project klaar zijn. Rafael van der Vaart heeft gisteren in de Spaanse voetbalcompetitie waarschijnlijk een spierscheuring opgelopen. In de competitiewedstrijd van Real Madrid tegen Mallorca werd hij na 20 minuten uit de wedstrijd geschopt. Hij verliet het veld op een brancard.